luisteraars van Radio Els. Welkom bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. En je hoorde zojuist de nieuwe Elsplaat, een schitterende opname van Ties in uit 1979, eh, getiteld De Robot. Het is vandaag dus eh, de top 40 van 29 november 1975. Het was de 11e jaargang nummer 48. En in de lijst vinden we 17 Nederlandse producties, 4 Hollandstalige platen, 1 Franse en de rest is allemaal gewoon in het Engels. Verder zijn er in de lijst 13 stijgers, 17 zakkers, drie plaatjes blijven stationair staan en er zijn zeven nieuwkomers. Dat betekent dan er ook zeven zijn verdwenen. Dat was onder andere Guus van, Guus met, eh, van Alexander Curly, Peter Wiedermeijer met dat mooie nummertje Tijd van vroeger hoorden we niet meer terug. Demis Roussos, Perdona mee, ook niet meer in de lijst. My Spanish Rose van André Mos is ook wel weer voorbij. Het mooie plaatje van Husky, Give It Up, niet meer terug te vinden in de top 40. Natalie Cole met This Will Be verdwenen. En als laatste verdween Henk de Nijf, de ex-nummer 1 hit van Stand met Stan the Gunman. Het zonnetje schijnt in huis door de top 40. En buiten is het zonnetje ook alweer gaan schijnen. Dat is altijd zo als die top 40 begint. We gaan beginnen met de lijst. En dit staat op nummertje 40. Zeven weken voor Bob Marley en zijn Welers. En ze gaan onderuit van 32 naar 40. Dus het zal de laatste keer dat je hem hoort in de lijst. Hier is de uitvoering No Woman, No Cry. Thank you. natuurlijk een klassiekertje van Bob Marley en zijn Belers. En we mochten hem de afgelopen tijd maar liefst zeven keer draaien, want zo lang staat hij in de top 40. En het is nu wel de laatste keer dat je hem hoort. Dit is Radio Els 558 met Vinnie den Hartog. En dit staat op nummertje 39, zes plaatsen naar beneden voor de trams in de zesde week met Hoek van Lijf van 33 afkomstig. but me. trams, de top 40 uit volgende week, dat is wel zeker natuurlijk. Maar we gaan nog veel meer horen van die jongens hoor in de komende jaren, want ze krijgen nog heel wat grote tophits. Van de zeven alarmschijven die in de top 40 eh, staan, zijn we nu toegekomen aan de eerste. En die staat zeven weken genoteerd. Het is onze eigen Piet Veerman, Rolling on the River, van 27 naar 38 in de top 40 hier bij Radio Els 558. Walking down the water in the slowly rising sun. So wonderful to be back home again. I can feel the tender touch of the sun's embrace. All my nights I feel them sail away. I feel the cold is fading like morning dew. Oh, my mind is reaching out for you. I can hear the skylark sing high up in the sky, and it sure to make me wanna sing my song for you. I can still was writing songs to you, but I never saw what you did understand. Stumbling through the darkness, and every time I wasn't true, you could read between the lines again. I've been going on the river, I traveled. say Overigens, als je van leesjes houdt, zoals het op 40, dan is het genieten geblazen de hele maand december bij Radio Els 558. Want we gaan de top 1000 uitzenden. En die begint al aankomende maandag, waarschijnlijk tussen 5 en 7, de eerste twee uurtjes. Dus als je die bijzondere lijst wil horen, daar gaan we wel alles over vertellen als het zover is. Dan zou ik maar afstemmen op Radio Els 558. En 9 plaatsen naar beneden van 28 naar 37. 7 weken op de teller voor Paul Kelly en Get Sexy in de top 40. komt eh, de eerste kop chocolademelk brengen met een klein scheutje rum erin. Want als, eh, omdat het programma langer duurt als de afwasshow <laughs> natuurlijk, anders zouden we hier de top 10 natuurlijk niet meer kunnen doen. We, hadden, we hebben natuurlijk als uh, zijnde de Elsplaat Teats In. Maar dat was wel de nieuwe uitvoering hoor, van Teats In dan. Hè? Met twee hele nieuwe dames erbij, want Getty was toen weg. Maar hier in 1975 in top 40 is ze er nog. 12 plaatsen naar beneden voor Tietz in met Goodbye Love van 24 naar nummertje 36. 24 uur per dag, de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. is dan wel aardig om dat even te gaan vergelijken, want dit komt van Teach in uit 1975 en straks even over de klok van 3 uur, dan hoor je de Elsplaat en dat nummer van Teach in komt uit 1979 en daar zit toch wel een heel groot muzikaal verschil tussen. Het is Goodbye Love voor Teach in in de achtste van 24 naar nummertje 36. En dit staat op nummer 35. Op zijn weg retour van 26 afkomstig 9 plaatsen gezakt voor Big Mouse en Little Eve in de vierde week. En You, the la, delay, delay. weg de tour van Big Mouth en Little Eve. En de voormalige partner van Big Mouth, die komen we zo meteen binnen. Eh, nog tegen de top 40 hoor, moet je maar even op gaan letten. Want uh, Maggie McNeil ging na het einde van Big Mouth ging ze gewoon als solo-artiest verder. En Big Mouth die zocht een nieuwe en dat werd Little Eve. En die hadden een paar bescheiden hitjes. En dit staat op nummertje 34. Het is met in de negende week dat deze plaat is vertegenwoordigd van 21 naar 34. Hier is Lucy, Lucy, Lucy, Lucy. Lucy's a woman who lives just for kids. And I guess I never change her. That's what she wants. Het was ook een van hun laatste grote hits hoor. Er zou er eh, niet zoveel meer volgen. Het was meer de begin jaren 70 dat deze band natuurlijk heel veel grote nummer 1 hits had. En de Tini Bopper uh, bands tijdperk dat was een beetje op zijn retour al in 1975. Alhoewel er nog heus wel wat meer komen. Maar dan is het niet meer de echte Tini Bopper sound van de begin jaren 70. En op nummer 33 vinden we de eerste nieuw binnen Kom in de top 40 voor deze week. Het is Percy Slats en I'll Be You Everything op 33 nieuw. Nieuw. nieuw. Wanna be your love maker. Wanna be the caretaker of your heart. Because I love you right from the start. your water when you need a drink. Your lifesaver if you start to sink. I'll keep you right on top. Because I love you and I just can't stop. your sunshine every morning. So let it be. Let it be. Take all the love you need from me. You need a lover or you want a friend. I'll be the door to let you in. So walk on through. Walk on. There's so much that I can do for you. Lucy Slets komt nieuw binnen op nummertje 33 met I'll Be You Everything. En op nummer 32 vinden we alweer een nieuwe. Even een verhaaltje van vertellen. Shin en Shepnen, het beroemde duo, had vele bandjes onder zijn hoede. En ze schreven er en produceerden er natuurlijk ook voor. En als dat dan een beetje was ingedut, zo'n groepje, dan vonden ze gewoon weer een nieuw groepje. En dat gold ook voor Smokey. Het is de tweede nieuwkomer. Op nummertje 32, Don't Play Your Rock and Roll To Me. Don't play rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can see. Just let it lie, let it be. So don't play your rock and roll. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Oh, well, I know you think I'm crazy to keep hanging around. But I was sort of hoping you'd change from the girl I found. But your words just sound like rock and roll lines to me, and they're just about as burned. 45, and you can't expect them to keep our love alive. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can not see. Just let it lie, let it be so don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Well, I guess you had me fooled for a while. With your come on looks and your Mona Lisa smile. But your rock and roll is getting out of time for me gonna sing your lies to someone else, cause someone else may be the fool you always thought you saw in me. Oh, so don't play your rock and roll to me. That ain't the way it's meant to be. I ain't so blind that I can't see. Just let it lie and let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll to me. Just let it lie let it be. Don't play your rock and roll, no. Don't play your rock and roll, no. Don't Smokey is de tweede nieuwe bin binnenkomen. Ze komen nieuw binnen op nummertje 32. Dit is de top 40. All Hit Radio. Radio Els. 558. de zangeres gaat van 23 naar 31 met In Hamburg. In Hamburg loop ik langs de straat. geschreven. Ach, zuster geschreven. top 40 is het weer tijd geworden voor een... Pom, pom, pom. Ik zit aan de verkeerde schuif te draaien, want ik wil dat joontje een beetje zachter zetten. Maar ik zit er net een beetje scheef voor, dus dat ging net even niet. Ja, ingewikkeld verhaal. Maar we zijn toegekomen aan een overzichtje wat we hebben gedraaid tussen de nummertjes 40 en 31 hier in de historische top 40. Van 32 naar 40 gezakt No Woman No Cry, de live-uitvoering van Bob Marley en de Welers in de zevende week. Zes weken genoteerd voor de Trams, hoopt on a Feeling gaat van 33 naar 39. Negen plaatsen terug voor, van 27 naar 38, Rolling on a River van Piet Veerman, ex-alarmschijf, zeven weken genoteerd. Ook, oh, zo, ook 7 weken op de tellen voor Paul Kelly met Cat Sexy van 28 naar 37 onderuit. En Teach In 8 weken vertegenwoordigd met Goodbye Love ook 12 plaatsen naar beneden van 24 naar 36. Big Mountain en vier 4 weken voor You De La Delay van 26 naar 35 gezakt. En ook Lucie moet het ontgelden van 21 naar 34 in de negende week. Het is natuurlijk afkomstig van Mut. En de eerste nieuwkomer vonden we op nummertje 33 Percy Sleds met I'll Be You Everything. En op nummer 32 de tweede nieuwkomer van Smokey is een klassieketje geworden natuurlijk. Hè? Don't play your rock and roll to me. En worden zojuist de zangeres ondernaam naam met In Hamburg ook onderuit 9 plaatsen van 23, nee 8, eh, <laughs> plaatsen van 23 naar 31. 6 weken genoteerd. We gaan verder in de lijst. Het is inmiddels al uh, eh, 5 minuten over de klok van half 3 geworden. En hier is het nummer 30 geluid. Stationair blijven staan. voor eh, de Outlaws in de derde week. And there goes another love song. Sometimes I feel I am getting kind of low. Thoughts I am thinking are the reason, so I try to remember without talking to myself things that I've said or maybe things that I felt about you. Sitting in a corner of a crowded barroom, people all around me, and I still feel alone. Just when I know I'm gonna break down and cry, someone played a tune that dried the tear from my eye. There goes another love song, someone singing about me again. There goes another love song. Now I need more than. far from my home, trying to get back to where I know I belong. Wish and a hope, and I was already there. I just heard a voice that whispered in my ear, singing, There goes another love song. Someone singing about me again. There goes another love song. wil trouwens even iets heel anders onder de aandacht brengen. Heeft niets met de top 40 te maken. Dat zijn de jongens van Klokradio. Dat is een radiostation, een lokaal radiostation voor Alblassen, Dam en eh, Nieuw-Lekkerland, Kinderdijk. In de FM te ontvangen en op de kabel en via het internet. En die vieren dit weekend hun 25-jarig bestaan door middel van een 25 uur durende marathon-uitzending. En dat is toch wel een hele klus om dat te doen. Jongens, heel veel succes daarmee. Dit was het nummertje 30 geluid. There en another love song van de Outlaws in de derde week stationair blijven staan. En dit is de eerste uitvoering van I'm on Fire die het niet gered heeft, want hij is op zijn weg retour. Zeven plaatsen van 22 naar 29 voor Jim, Jim Kielstrop in de zesde week dat hij erin staat. Je luistert naar de historische 40 op Radio Els 558. If you vaste gedeelte van de top 40 komen we dit nummer, nummertje nog een keer tegen. Dus ik heb wel een beetje verklapt dat dat een zeer hoge hitnotering wordt in de top 40. Dit is die andere uitvoering van James Geldrop in de zesde week onderuit naar nummertje 29 toe relatief veel nieuwkomers in de onderste regionen. Want we vinden op nummertje 28 alweer de derde nieuwkomer. Het, is, het zijn de jongens van Rubets en het is een wat anders nummer zoals anders. Maar het is prachtig allemachtig. Nieuw binnen op nummertje 28, Little Darling. plaats 28, Lidl Darling de Rubets. Het was de derde nieuwkomer deze week in de top 40. Goedemiddag! yours to share. Take my hand and say you care. All my love is yours to keep Take my hand and say. negen onderuit voor Kamal. In de vierde week met Chanson d'Amour is hij terechtgekomen op plaats 27 in de historische top 40. Die ooit werd uitgezonden op de Tros Radio Hilversum 3 toen nog geheten. Op de donderdag van 4 tot 6 met Ferrymaat. En op nummer 26 vinden we wederom een nieuwkomer. De vierde al in de lijst. Hier is de eerste single van Pussycat. Jawel. En er gaat heel wat gebeuren met deze plaat. Gewoon blijven luisteren de komende weken. Hier is Mississippi van Pussycat zoals gezegd. Nieuw binnen op nummer 26. Nieuw. Nieuw. Zeven minuten voor de klok van drie uur geworden hier in de historische top 40 bij Radio Els 558. Qua sound had het zomaar een Amerikaanse groep kunnen zijn, maar niets is minder waar, want Pussycat komt gewoon uit Limburg vandaan. Dit was hun allereerste single, als ik me goed herinner, Mississippi, en komt nieuw binnen op nummertje 26. En op nummertje 25 een zakker. 10 plaatsen onderuit voor David Bowie in de zevende week. En dit is allemaal getiteld Fame. David Bowie is heel veel gedraaid hier bij Radio Els. Want het was vorige week was David Bowie nog de Elsplaat met Let's Dance. Dit was het opname nummer Fame. Van plaats 15 naar nummer 25, 7 weken genoteerd. En dit staat op 24. Ook al onderuit, acht plaatsen naar beneden voor Hamilton Bonhennen. De teller staat op vier weken voor deze man. En het nummer heet allemaal Footstamping Music mee naar de klok van 3 uur.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 luisteraars van Radio Ls 558. Zoals gebruikelijk doen we elke zaterdagmiddag de top 40 en we zijn al toe aan het tweede uurtje daarvan. En het is vandaag de beurt aan de 11e jaargang, nummer 48. En dat was de lijst van 29 november 1975. En in die lijst zijn we inmiddels al toegekomen aan de vijfde nieuwkomer. En die staat op nummertje 23. Het is eh, de onlangs overleden Albert West, hoe triest dan ook. Maar in 1975 kwam die nieuw binnen op nummertje 23 met My Dear Rose. Welkom in de historische top 40. I write this letter to tell you I found someone new. To tell you I tried but there wasn't a thing I could do. When I first met her, this girl wasn't part of my plan. I hope you will, but I know that you won't understand. My dear Rose, I have to tell you I love her. My dear Rose, I can't stop thinking about her. I should have told you this before it got out of hand. I hope you will, but I know that you won't understand. I wasn't looking for anyone other than you. She isn't someone that I picked right out of the blue. I'll write again in a couple of weeks if I can. I hope you will, but I know that you won't understand. My dear Rose, I have to tell you I love her. My dear Rose, I can't stop thinking about her. I should have told you this before it got out of hand. I hope you will, but I know that you won't understand. My dear Rose, I have to tell you I love her. My dear Rose, I can't stop thinking about. Holland, eh, Nederlands, <laughs> nee, wel Nederlands eh, productie, maar Engelstalige muziek. Daar valt deze plaat wel onder, denk ik zo. Maar het is best wel leuk om te horen natuurlijk. My Dear Rose van Albert West kwam nieuw binnen op nummertje 23. Het was de vijfde nieuwkomer al vandaag. En dit kwam vorige week nieuw binnen op nummertje 31 en stijgt door naar nummer 22. Hier is Jigsaw in de tweede week en het is allemaal sky high. de tuindeuren hier niet meer openstaan. Want met dit nummer zit ik gewoon luidkeels mee, mee te zingen hoor. Dit vind ik zo allemachtig prachtig. Jorden Jigsaw in de tweede week van plaats 31 naar nummertje 23 gestegen in de tweede week. En op nummer 21 alweer een nieuwkomer. Het gaat hard vandaag, <laughs> ja met de nieuwkomers. Een rustpunt in de show. We gaan naar Maggie McNeil toe. En het nummer When You're Gone. Schitterend, prachtig, allemachtig. another lover. It was you who did discover how to really touch my heart. Now you are telling me you're going while my love for you is showing. We should never be apart. slowly. You have taken half my life. Every step I do for you, love. Every move is born out true love. It's a dream I won't survive. een heerlijk rustpunt in de top 40. Maggie McNeil, When You're Gone, komt nieuw binnen op 21. En dan is het in de top 40 weer tijd geworden voor een overzicht wat we allemaal gedraaid hebben. Tussen de nummertjes 30 en 21 voordat we met het linker gaan beginnen om in voetbaltermen te blijven. Drie weken genoteerd voor de Outlaws met There Goes Another Love Song. Blijft stationair staan op nummertje 30. Van 22 naar 29 gezakt I'm on Fire van Jim Gelstrap in de zesde week. Nieuw binnen de Rubettes met Little Darling op plaats 28. En van 18 naar 27 gezakt Chanson d'amour van onze knuffel Neger Kamal. Vier weken genoteerd voor deze man. En alweer een nieuwkomer op 26, Mississippi. De eerste plaat volgens mij van Pussycat uit Limburg vandaan. David Bowie, ach ja, van 15 naar 25. Hè, maar liefst 10 plaatsen onderuit voor Fame in de zevende week. En Hamilton, Bohannon staat vier weken genoteerd met Foodstamping Music. Gaat onderuit van 16 naar 24 en op nummer 23 alweer een nieuwkomer, My Dear Rose van Albert West, die dit jaar nog overleden is. Eh, ja, dit jaar was dat volgens mij. Hij komt dus nieuw binnen. En mijn favorietje uit deze lijst van 31 naar 22 gestegen in de tweede week. Jigsaw met Sky High. En zojuist hoorde je de één na laatste nieuwkomer, When You're Gone van Maggie McNeil. En dan gaan we nu aan het linker rijtje beginnen. En dan moeten we eens even kijken wat daar allemaal gaat gebeuren hoor. Ja, 11 weken voor de jongens van de Stylistics en You Can't Give Me Anything. Het gaat onderuit van 10 naar nummertje 20. Dit is de historische top 40 van 29 november 1975. Wederom hier gehoord bij Radio Els. heel langzaam naar de top hè, van de Stylistics. En Can't Give You Anything kwam volgens mij als hoogste ergens op 3 of 4 terecht. En ze gaan nu ook weer wat langzamer naar beneden dan sommige andere top 3 en top 4 nummers hoor. Want ze staan inmiddels ook al 11 weken genoteerd in de historische top 40. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. liefdesverhaal Lion Ice van de Eagles. Vorige week nieuw binnengekomen op 25 en ze gaan ermee zes plaatsen omhoog naar 19. Zo, en dit staat op 18. Twee plaatsen winst voor Limousine in de derde week. Met Daddy Grandpa van 20 naar 18 in de Nederlandse top 40 van 29 november 1975. Dikke Baan komt ook weer eens een keertje op bezoek in de studio. Hij komt er natuurlijk nou niet zoveel meer, maar hij is nog steeds erg begaan met alle muziek. Hij heeft net zijn middagdutje achter de rug en dan is het even een hele tour dat hij weer een beetje op dreef is. Maar ja, wat wil je als ex-DJ en pas op je 97ste op pensioen? Het is maar allemaal wat. Je hoorde Daddy Grandpa van 20 naar 18, dus slechts twee plaatsen omhoog. Dus ik denk niet dat dit echt een topper gaat worden. Dat was dit wel hoor. Net niet in de top 10 hè. Net niet. Vorige week nog naar 12 gestegen. Maar nu helaas onderuit. Vijf plaatsen naar beneden van 12 naar 17. Hier is Mieke. Vijf weken genoteerd voor deze dame. Met mijn beste vrienden. Ik wist niet waar ik heen moest gaan. Mijn beste vriend die had me zomaar laten staan liep verlaten en alleen door alle straten. Toen ben ik naar de film gegaan. Toen wist ik waarom hij gezegd had, is voor várok én, s aantal keren gehoord hebt, dan zeg je, ach ja, het valt allemaal nog wel mee. Vandaar dat het ook toch wel een grote hit was voor Mieke in 1975. Het is bijna half vier in de top 40. Top 40, top 40, top 40! Your music on internet. Radio Els. top 40 hoor. Jawel, de Bee is vorige week nieuw binnengekomen op 35 en ze gaan maar liefst naar nummer 16 toe in de tweede week dus. Ja, dit wordt een geweldige knallen van een hit en eh, nog een klassieker ook hoor, want je hoort hem nog regelmatig bij de Golden Oldie station. En op nummertje 15 is het tijd geworden voor de hoogste nieuwkomer. Het was de ex-alarmschijf van vorige week. We hebben het over Rosie en Anders met So Solito. klapper! New. Lights are low. Feel the glow of evening in my soul. Burning fire. Feel the heat of my desire. has put me in your spell. Sweet temptations come to melt my heart. And love is growing strong. I know it can't be wrong. Gypsy guitars play. When I think of you, are so sweet. I found my pride and joy so far away across. Sausalito's on our mind. Oh, Sausalito. Sausalito. Love that lasts forever. Everything's so fine. Cause Sausalito's on build our castles in the sand. Stormy weather couldn't wash away our love that's here to stay forever and a day. Gypsy guitars play when I think of you, I'm I have found my pride and joy so far away across. I go back to you, oh, Everywhere I go, you'll always be so close to me. We will stay together till the end of time, and Sausalito's on our mind. Oh, Sausalito. Sausalito. Sausalito's on our mind. Oh, Sausalito. Sausalito. Veel Nederlandse producties in het linker rijtje van de top 40 vandaag hoor. Jawel, dit was Rosie en Andres, ex-alarmschijf van de vorige week. En ze zijn de hoogste nieuwkomer op plaats nummer 15. En dit gaat slechts drie plaatsen omhoog, van 17 naar 14. In de derde week hier is Somerset en Almost Persuaded. Last night, all alone in a bar room. Met a girl with a drink in her hand. She had ruby red lips, cold black hair, and eyes that would tempt any man. diciendo bijna overgehaald hoor, <laughs> Maar nog steeds drie plaatsen omhoog voor Almost Persuaded van Somerset. Ze staan inmiddels al drie weken in de lijst. Nummer 13, ongeluksgetal. Nou ja, zo erg is het nou ook weer niet, want ze hebben wel op één gestaan natuurlijk.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 Hè? En dat is best wel leuk om al die oude liedjes weer eens terug te horen als je het ooit hebt meegemaakt en als je het van een jongere generatie bent, dan is het weer allemaal helemaal nieuwe muziek voor je. Morning Sky van George Baker Selection op nummer 13 en dit valt me een beetje tegen. Slechts één plaats omhoog voor Lucifer in de derde week. I can see the sun in late December. This is voor 4 uur geworden in de top 40. En het is weer tijd geworden voor een overzicht wat we gedraaid hebben tussen de nummertjes 20 en 11. 11 weken genoteerd voor de Stylistics met Can't Give You, eh, Can't Give you Anything. 10 plaatsen gezakt van 10 naar 20. 6 plaatsen omhoog van 25 naar 19 voor de Eagles in de tweede week met Lion Ice, Dandy Grandpa van Limousine in de derde week van 20 naar 18. Vijf plaatsen van 12 naar 17. Mijn beste vriendin van Mieke in de vijfde week. En vorige week nieuw binnengekomen op 35. En nu doorgestegen naar 16 Nights on Broadway van de Bee Gees in de tweede week. De X-alarmschijf van vorige week komt als klapper van de week zijnde nieuw binnen op nummer 15. Sausalito van Rosie en Andres. En drie weken genoteerd voor Somerset met Almost Persuaded. Gaat drie plaatsen omhoog van 17 naar 14. Een zakker van 4 naar 13. De George Baker Selection, zes weken genoteerd voor deze ex-nummer 1 hit met Morning Sky. Lucifer, heel, eh, heel ja, eigenlijk eh, toch wel triest dat hij maar één plaats omhoog gaat van 13 naar 12. I Can See The Sun in Late December. En ex alarmschijf Earth and Fire hoorde je zojuist met Thanks for the Love. Vier weken genoteerd gaat van 8 naar 11. Dus wij zijn toegekomen aan de top 10 van vandaag. En dit staat op nummer 10. Vorige week op 11. 1 plaatsje winst voor Perry en Aline in de vierde week. En Bad Times. Bad times rain and stormy I don't mind the rain. It covers up the tears. shades of gray. The times rain and stormy weather. I don't mind the rain; it covers up the tears. The times since we're not together, every rain. shades of gray. Bad times rain and stormy weather. I don't mind the rain; it covers up the tears. Bad times since we're not together. het af, hè? Het zee, de zeegeluiden en de minuutjes en noem maar op. Barry en Aline, mooi plaatje hoor. Vier weken genoteerd voor dit duo. Bedtimes van 11 naar nummer 10. Dus net in de top 10 binnengekomen. Maar of het verder iets gaat worden de komende weken, ik heb mijn twijfels daar zo over. We hebben nog één opname voor het uh, eh, tijd zijn van 4 uur. En daarna gaan we de complete top 8 voor je doen, hè? Ja, acht platen nog. Dus het zal waarschijnlijk zo rond half vijf worden of net iets later dat deze dat er nummer 1 gedraaid wordt van deze top 40.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 En dit is deze week de Elsplaat bij Radio Els 558. beste vriendjes van Radio Els bij de Nederlandse top 40 van 40 jaar geleden. We doen vandaag de aflevering van 29 november 1975. Dus exact 40 jaar geleden op één dag na dan. Hè. Maar die zij ons vergeven, denk ik. We zijn inmiddels al toegekomen. In de, we zitten al in de top 10 zelfs. Ja, dus eh, we hebben nog niet zoveel plaatjes meer gegaan. Dus we gaan naar de ontknoping toe van de top 10. Vorige week nieuw binnengekomen op nummertje 19. En hij stijgt door naar nummer 8. Hier is John Denver. En het prachtige Allemacht prachtige Calypso. Goedemiddag, je luistert naar Radio Els 558, de top 40. To sail on a dream on a crystal clear ocean To ride on the crest of a wild raging storm To work in the service of life and the living in search of the answers to questions unknown. To be part of the movement, part of the growing, part of beginning to understand. I Calypso, the place. guide you. You bring us beside you, light up the darkness and show us the way. For though we are strangers in your silent world, to live on the land we must learn from the sea. To be true as the tide free as a wind swell, joyful and loving in letting it be. you week nieuw binnengekomen op 19 en nu de top 10 binnen op 8 Calypso van John Denver in de tweede week. En vorige week steeg ze nog door naar nummer 7, maar deze week blijft ze daar gewoon staan. Hier is Connie van den Bos en Shaki van Doek. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het gappen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Shaki van de Hoek. Hij stal voor ons liqueurbonbons en iedereen werd ziek. En als men thuis vroeg hoe dat kwam, verklikte je hem niet. Maar aan oma, die alleen was, bracht hij dagelijks een bezoek. Dat was hij wiens hart van goud was, dat was Shaki van de Hoek. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een ruit kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Koek. En ieder ging zijn eigen weg en Shaki werd soldaat. Voor miljoenen en voor Sjaak kwam de vrede veel te laat. Zijn zoontjes zijn precies als hij, half lief en half piraat. De een heet Sjors, de ander Shaq Toen maak ze geen soldaat. Ik denk nog vaak aan kleine Sjaak, groot in het kattenkwaad. Vlug als kwik, de held, de schrik van de buurt en onze straat. Spijbelaar, altijd klaar voor het happen van een koek. Een raad kapot, dat was een schot van Sjaakie van de Hoek een ruit kapot, dat was een schot van Sjaki van de Hoek. En dit is het nummer 6 geluid in de top 40, in de top 10. Van 9 naar nummer 6, 5000 volt met die andere uitvoering van I'm on fire in de vijfde week. 40 en een Porsche Disco geweld komt je speakers uit hoor van 5000 volt. De uitvoering I'm on Fire die we al eerder tegenkwamen in de top 40, maar deze zullen we in onze geheugen houden. Van 9 naar 6 in de top 40 van 40 jaar geleden. En dit is stationair bij staan op nummer 5. Het is Billy Swan in de zesde week en everything's the same. sun still shines and the rain still rains and I'm still me and you're still you too you see everything's the same Alles is hetzelfde gebleven voor Billy Swan, want hij blijft op 5 staan in de zesde week met Everything's the Same. Wel een grappig plaatje natuurlijk. Hè? Nog veel meer disco geweld in de top 10, want dit staat op nummer 4 van 6 afkomstig. Ex-alarm schijf drie weken genoteerd voor de People's Choice en het is allemaal getiteld Do It Anyway You Wanna. Deze plaat moet je niet te veel achter elkaar draaien, want dan heb je kapotte knieën. Want je gaat vanzelf meeklappen op de knieën met deze disco-muziek van de People's Choice. Drie weken genoteerd, ex-alarm schijf. Ze stijgen twee plaatsen van 6 naar nummer 4. En wat zal er dan op 3 staan? Het is Dave niet lang gerund om op de nummer 1 positie te blijven. Het is een ex-alarmschijf, zes weken genoteerd. Hier is Dansé maintenant van 1 naar 3. Hey, Dansez maintenant Tout l'été les pieds dans le sable Dansez Dave zegt, zegt natuurlijk ook dan Cementen al, nou, want hij is er wel wereldberoemd mee geworden natuurlijk. Hè, maar volgens mij slechts één week op nummer 1 gestaan. Exalam schrijft zes weken genoteerd van 1 naar 3, zoals gezegd. Het wordt spannend, het wordt spannend. Wat staat er op 2? Vorige week doorgestegen naar 3. We hebben het hier over Reinhard Meij als de dag van toen.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 Want wat gaat hij doen? Gaat hij naar nummer 1 of gaat hij niet naar nummer 1? Dan moet je gewoon volgende week weer luisteren. De chocomel is bijna op en uh, ik maak net mijn laatste peukje uit, want we zijn bijna aan het eind van het programma. Maar niet voordat we je een overzicht gegeven hebben van de nummertjes 10 tot en met 2 en uiteraard de nummer 1 natuurlijk hier in de historische top 40. In plaats omhoog van 11 naar 10. Bedtimes van Barry en Aline in de vierde week. Ex-alarmschijf van Penny McLean met Lady Bump. Twee weken genoteerd van 14 naar 9. John Denver, vorige week nieuw binnengekomen op 19, stijgt door naar 8 in de tweede week. Met Calypso en Shaki van de Hoek stationair op 7 blijven staan van Connie van der Bos in de vijfde week. Ook vijf weken genoteerd voor 5000 volt met I Am On Fire. Drie plaatsen omhoog van 6 naar 9. En Billy Swan blijft ook al stationair staan, dit keer op nummertje 5 en staat zes weken genoteerd. Ex-alarmschijf van de People's Choice, Do It any way You Wanna, drie weken genoteerd, gaat twee plaatsen omhoog van 6 naar nummer 4. En vorige week nog op één en nu naar nummer 3, dan Cementena van Dave, ook al een ex-alarmschijf en... Hij staat al zes weken in de top 40, evenals Reinhard Meij ook zes weken in de top 40 met als de dag van toen één plaats omhoog van drie naar 2. We missen er nog één, die stond vorige week op nummer 2. Hij ging vrij langzaam naar de top nadat hij spectaculair hoog was binnengekomen. Het is ook al een x alarmschijf staat vijf weken genoteerd. We hebben het hier natuurlijk over Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It. Zeg, ik vond het weer ontzettend leuk om te doen. En vergeet niet aanstaande maandag af te stemmen om een uurtje of vijf, want dan gaat... Uh, startschot klinken van de top 1000. En die zal waarschijnlijk duren ergens tot oudejaarsdag. Want wij kunnen niet heel de dag live zitten. Nee, we zitten dan waarschijnlijk twee of drie uurtjes per dag gaan we nummertjes draaien uit die top 1000. En dat wordt een hele mooie top 1000, want dat is de top 1000 naar aanleiding van de 500ste top 40 in juni 1974. En die lijst werd uitgezonden door de zeezender Radio Veronica. Dus het gaat om de best verkochte platen uit de periode 1965 tot en met medio 1974. Zo, daar zijn we daar weer even voorbij gepraat voor volgende week. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren en graag tot maandag.